die een nieuw verdrag moet opleveren. Bijna alle landen hebben al beloofd dat ze meer willen doen tegen de uitstoot van CO2. Daaronder zijn ook grote vervuilers als China en Amerika, die het verdrag van Kyoto niet wilden ondertekenen. 57 kranten roepen vandaag op om de klimaatconferentie tot een succes te maken. Aan de actie doen kranten mee uit 46 landen, waaronder China, Rusland en de VS. Ook de Nederlandse Volkskrant doet mee. Er is maandenlang vergaderd over het gezamenlijke commentaar. Het feit dat wij het eens konden worden geeft hoop dat het de wereldleiders ook lukt, stellen de kranten. De politie in Den Bosch ontvangt vanaf vandaag ouders van kinderen die zijn geïdentificeerd op filmpjes en foto's van Benno L., de van ontucht verdachte zwemleraar. Op het politiebureau kunnen de ouders de beelden zien. Ze krijgen eerst een beschrijving van het materiaal. Als ze dat willen kunnen ze daarna de foto's en filmpjes bekijken. Daarbij is professionele hulp aanwezig. Tot nu toe zijn 60 kinderen geïdentificeerd. In Irak lijkt nu toch de weg vrij voor verkiezingen. Het parlement heeft gisteravond een nieuwe kieswet goedgekeurd. Een eerdere versie ging niet door, omdat de Soenieten vonden dat ze te weinig zetels kregen. Nu zijn de Soenieten wel tevreden. Ook de Shiiten en Koerden zijn het eens met de nieuwe kieswet. De Amerikanen willen in augustus de meeste militairen terughalen uit Irak. Maar dat zullen ze alleen doen als de verkiezingen goed zijn verlopen. De arbeidsinspectie gaat volgend jaar in bedrijven extra controleren op onveilige machines en valgevaar. Staat in het jaarplan van de inspectie dat minister Donner naar de Tweede Kamer stuurt. De arbeidsinspectie controleert vanaf 2010 ook of werkgevers hun personeel wel beschermen tegen agressie en geweld. Het gaat onder meer om verkeersregelaars, brandweermensen en medewerkers bij sociale diensten. Het weer bijna overal droog, alleen langs de kust mogelijk een bui. Verder af en toe zon en een middagtemperatuur rond 8 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Zie ZFM. Met nu Zie ZFM in de ochtend. 1, 2, 3, 4.